Het zijn niet de eerste veroordelingen, zegt deze persrechter. Dit was de derde groep van mensen van Eritrese afkomst die verdacht werden van openlijk geweld. Ze hebben geweld gepleegd tegen agenten, hulpverleners en vooral ook tegen goederen... waarbij grote vernielingen zijn eh, aangericht. De rellen waren in februari. Voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea gingen met elkaar op de vuist. En dat kwam ook tot een confrontatie met politie, hulpverleners en journalisten. De hoofdstad van Libanon, Beirut, wordt zwaar beschoten door Israël. Volgens het Israëlische leger wordt er geschoten op doelen van Hezbollah. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Ook al zijn er nu zware beschietingen, deskundigen houden er rekening mee dat er snel een overeenkomst komt over een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Bij de Europa League-wedstrijd Ajax-Lazio-Roma zijn over twee weken geen uitsupporters welkom. Amsterdam is bang voor antisemitische uitingen door de Italiaanse fans. Volgens burgemeester Halsema, de politie en het OM is het risico dat het uit de hand gaat lopen te groot. Na de laatste Europa League-wedstrijd in Amsterdam ging het ook helemaal mis. Toen speelde Ajax tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. En de schrik zit er goed in bij meerdere scholen in Nederland. Er kwamen vandaag bedreigingen binnen dat er een schietpartij zou komen. Een school in Lelystad bleef uit voorzorg dicht. Andere scholen werden goed in de gaten gehouden door de politie... maar bleven wel open, vertelt deze rector in Den Bosch. Er is ongemak en onrust en we nemen het heel serieus. Dus we vinden echt dat we hier heel serieus mee om moeten gaan. En daarom hebben we ook gewoon dat protocol wat we volgen. En we stellen ons niet de vraag, moeten we dit wel of niet serieus nemen? Dat laten we aan de politie over om dat te beoordelen. Zondag werd er in Breda ook al gedreigd met een schietpartij. Een minderjarig meisje uit België werd daarvoor opgepakt. Het weer bewolkt en soms een bui bij een graadje of 9 vanmiddag. Morgen krijgen we weer een onstuimige herfstdag. Er valt veel regen en het waait hard.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 Er moet meer bezuinigd worden om te voorkomen dat de overheidsuitgaven de komende jaren boven de Europese normen uitvallen, zegt de Europese Commissie. Twee oud-medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis zijn veroordeeld voor het misbruiken van gedetineerden. De mannen krijgen gevangenisstraffen tot vier jaar en ook mogen zij hun beroep niet meer uitoefenen. Greenpeace mag doorgaan met een campagne tegen de Rabobank. Op posters is de topman afgebeeld als cowboy met de tekst Wanted. De milieuorganisatie beschuldigt de bank van wat wordt genoemd het wilde westen van ontbossing. Het weer bewolkt met nog enkele buien.